Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Alle apparatuur uitviel en schip daarna op de sleepboot botste. De Nederlandse sleepboot is zelf naar de haven van Vlissingen gevaren. Het vrachtschip, dat vaart onder de vlag van Antigua en Barbuda, is door andere boot naar Vlissingen gesleept. Zo'n 3000 moslims hebben bij de Hagia Sophia in Istanbul gedemonstreerd tegen het verbod op religieuze diensten in het gebouw. De betogers willen dat de Hagia Sophia, dat nu een museum is, weer als gebedshuis mag worden gebruikt. Religieuze vieringen in de Hagia Sophia zijn sinds 1934 verboden. Officiële verzoeken om het verbod op te heffen heeft de regering van het seculiere Turkije steeds afgewezen. Een van de organisatoren van de demonstratie noemt het verbod een belediging van de tientallen miljoenen moslims in Turkije. De Hagia Sophia, die honderden jaren als kerkdienst heeft gedaan, is voor moslims en christenen een belangrijke plek. Triatlete Rachel Klamer gaat naar de Olympische Spelen in Londen. Bij een wedstrijd in Madrid eindigde ze vandaag als vijfde en daarmee voldeed ze voor de tweede keer aan de eis van NOC-NSF om bij de eerste twaalf te eindigen. Dat had ze ook vorig jaar tweemaal gedaan. Vannacht maakt de Wereldtriathlonbond de internationale ranglijst bekend en dan wordt duidelijk of Nederland nog een triatlete mag afvaardigen. Als dat zo is, dan wordt dat Maaike Kalers. Het weer vannacht helder, het koelt af tot een graad of 10.